7 uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. De 13-jarige jonge Chi uit Wageningen en zijn ouders mogen toch in Nederland blijven. Vorige week kreeg het gezin nog te horen dat het definitief zou worden uitgezet naar Vietnam. De burgemeester van Wageningen maakte op Twitter bekend dat het gezin mag blijven. Chi werd geboren in Arnhem en groeide op in Wageningen. Staatssecretaris Dijkhoff liet vorige week in een brief weten dat het gezin zou worden uitgezet. Volgens Omroep Gelderland heeft Dijkhoff nog eens naar de zaak gekeken... en besloten dat Xi en zijn ouders mogen blijven. De openbaar aanklager in Argentinië heeft een verzoek ingediend... voor een strafrechtelijk onderzoek naar president Mauricio Macri. Aanleiding zijn de zogeheten Panama Papers, melden Argentijnse media. In de documenten wordt de president vermeld als directeur van een bedrijf... dat geregistreerd was op de Bahama's. Het bedrijf bestond tussen 1998 en 2009... De aanklager en de oppositie in het Argentijnse parlement willen weten wat Macri's rol was bij het bedrijf. Een Duitse oud-bewaker van vernietigingskamp Auschwitz is kort voordat een proces tegen hem zou beginnen overleden. De verdachte oud-SS'er Ernst T. werkte volgens de aanklager van eind 1942 tot juni 1943 als bewaker in Auschwitz-Birkenau. De 93-jarige Duitser moest zich voor de rechter verantwoorden voor de medeplichtigheid aan de moord op meer dan duizend mensen. Ze werden onmiddellijk na aankomst in het vernietigingskamp vergast. Minister van der Steur mag aanblijven. De oppositie had zware kritiek op hem in het debat over de aanslagen in Brussel. Maar een motie van wantrouwen van de PVV haalde het niet. De oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en SGP geven de minister nog één kans. Ze eisen wel dat Van der Steur voor 1 mei met extra maatregelen komt om de terreurbestrijding te verbeteren. Het weer, lokaal nog een paar buien. In de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgenochtend begint bewolkt, later breekt de zon af en toe door. Er is kans op enkele buien, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files met meer dan 10 minuten vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Knopendijl 11 kilometer file. Op de A12 Den Haag richting Utrecht na een ongeluk bij Knopend Prins Klausplein 3 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Ruim 20 minuten vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Lexmond.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 Ik ga nu een nummertje draaien, speciaal voor mijn moeder. Maar ook speciaal voor mijn vader en voor mezelf. Want we vinden het allemaal een heel lekker nummer. En dat is Alaka. Dus keihard die radio of tv of wat dan ook heel hard aanzetten.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 Last. Me and no fella rocket to the alley fresh touchdown salt and nada. Pick up the girl them from Cabo, Ghana, Panama, Suriname, Curacao. Yeah, me want a lot of. Yeah, DJ Exxon play a la carte. Tight pussy, yeah, me love and I love my banana.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 Dan beginnen we op zaterdag 9 april, dus dat is aankomende zaterdag. Dan is er weer het vijfde Open Zandvoortse Aardappelen Schillen Kampioenschap. De aanvang is om 12 uur, waar de met dames en heren van de Wurf een demonstratie aardappelen schillen zullen geven. De aardappelen start om 2 uur en duurt slechts 10 minuten. De deelnemer die het meeste aantal kilo's schone en geschilde aardappels heeft, is de winnaar. Ook dit jaar zijn er weer vele prijzen te winnen. Alle geschilde aardappels worden tussen half drie en half vier gratis uitgedeeld als een puntzak met frietsaus. Dan gaan we verder naar zaterdag. Dat is een week daarna, zaterdag 16 april. Is de stormerloop uh, er weer op het circuit van Zandvoort. De stormloop begint rond 11 uur. Kijk voor meer informatie op www.stormloop.nl Wij gaan weer lekker verder met de muziek. Van Casus met All For Did you ever see the lights go out? Did you ever see it ending? We feel like we could go a thousand nights that we were just beginning. Can I just take you home? Thank you. het moet van Leeuw Kleine samen met Ronnie Flex. En daarvoor hoorde je No Money van Galantis. tijd voor de top, eh, top 5 films, ja. Op nummer 5 staat Eddie the Eagle voor 6 jaar en ouder. Op nummer 4 de Divergent Series voor 12 jaar en ouder. Op nummer 3 Rocky's Dag voor 6 jaar en ouder. Op nummer 2 staat London Has Fallen 16 jaar en ouder. Wat zal er op de nummer 1 staan deze week? Op nummer 1 staat Batman vs. Superman, Down of Justice.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 one more time. nummertje draaien. Ja, nou, ik wil niet zeggen een oud nummertje, maar uit 2010. Dat is We No Speak Americano. Waarschijnlijk kennen jullie hem wel. Maar ik vind het zelf nog steeds een heel lekker nummer. We No Speak Americano.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 If you don't come, give me that woulda be a pity. Girl. My girl, come me down, want see something me want in a life and then waste time. Are you with me free every day, baby? Full time when you're there for me mind.